Mijn lieve Colinda, aan jou slechts alleen had ik mijn liefde gegeven. Maar het mocht me niet baten, want jij had meteen je hart aan die ander gegeven. Je tranen die mij eerst bewogen, waren schijn, want ze hebben mij bewogen. plotseling verlaten. Voor jou was de liefde alleen maar een spel, we hebben niets meer te bepraten. Je mag het gerust van me weten, het valt niet mee, maar toch moet ik jou vergeten.